Kees Groot met het NOS-journaal. President Obama is ervan overtuigd dat zijn opvolger Donald Trump het beste voor heeft met Amerika. Dat zei hij in reactie op de verkiezingsoverwinning van de Republikein. Obama wil een vlekkeloze machtsoverdracht in januari, ondanks de forse meningsverschillen die hij met Trump heeft. Hij heeft hem uitgenodigd op het Witte Huis. Ook Hillary Clinton heeft gereageerd. Ze noemde haar verlies pijnlijk. Maar volgens haar is strijden voor de goede zaak de pijn van het verlies waard. Clinton riep haar aanhangers op Trump een kans te geven. In de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal van dit jaar was zowel een witte als een zwarte Piet te zien. Twee jaar geleden werden gekleurde en witte Pieten al geïntroduceerd en trad in de slotaflevering zelfs een zwarte Sint op. Vorig jaar begon de reeks met Huispiet en Pietje Paniek, die allebei zwart waren. De NTR heeft aangekondigd dat de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal dit jaar pas na drie afleveringen duidelijk wordt. In Griekenland zijn alle voetbalcompetities stilgelegd. Dat besluit is genomen na de mogelijke brandstichting in het vakantiehuis van de baas van de Nationale Scheidsrechterscommissie. Er was op dat moment niemand in de woning en er zijn dan ook geen gewonden gevallen. Wel liep het huis zware brandschade op. De Griekse voetbalcompetities worden pas hervat als het onderzoek naar de brand is afgerond. Een gezin in Leersum mag van de rechter een dwangsom van 300.000 euro innen bij een buurman die zichzelf het monster van Leersum noemt. Het gezin heeft al jaren ruzie met de bejaarde buurman, die meerdere keren spullen van de buren vernielde. Ook kwam hij op het erf van zijn buren toen hij daarvoor een gebiedsverbod had. Het weer in de loop van de avond trekt de regen weg. Vannacht kan het in het noordoosten licht vriezen. Op andere plekken ligt de minimumtemperatuur iets boven nul. Morgen begint droog met hier en daar wat zon. Later op de dag opnieuw lichte regen bij maximaal 8 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad beginnen nu aardig op te lossen. Maar door een paar ongelukken gaat het nog niet overal heel vlot. Vooral rond Den Haag bij het Prins Klausplein staan nog files. Vanwege een eh, berging op de A4 bij Leidsendam. Dat is eigenlijk te merken op alle snelwegen rond het Prins Klausplein bij Den Haag. Waaronder de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Een half uur in de file tussen Den Haag-Malieveld en het Prins Klausplein.